De verkenningen liepen op niets uit, onder meer vanwege de opstelling van PvdA-leider Samson. Hij vreesde dat belangrijke PvdA-standpunten in het regeerakkoord zouden sneuvelen. Samsom heeft Pechtold zijn bezwaren duidelijk gemaakt tijdens een gesprek op het Scheveningse strand, zo bevestigen bronnen. Het CDA zou ook worden benaderd, maar tot een gesprek met CDA de Buma kwam het niet. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en moet daarom steeds steun zoeken bij de oppositie. Door toetreding van D66 en het CDA zou dit probleem worden opgelost. De PVV wil een debat met premier Rutte over het geheime overleg. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees fraudeert met een keurmerk voor diervriendelijk vlees, meldt het varenprogramma Zembla. Het gaat om het zogeheten Beter Leven kenmerk van de dierenbescherming. Werknemers van leverancier Vion zeggen in Zembla dat het dagelijks vlees uit de bio-industrie gemengd wordt met Beter Leven vlees. De dierenbescherming is woedend en eist dat justitie de zaak onderzoekt. De leverancier stelt in een reactie dat het volledig meewerkt aan de vele keuringen in de vleessector het wil eerst de uitstelling van Zembla zien voordat het eventuele stappen zet. Het Beter Leven vlees van Vion is te kopen bij bijna alle grote supermarkten. De inflatie in Nederland is in augustus licht gedaald en bedraagt nu 2,8 procent. De afgelopen maanden liep de inflatie nog op tot 3,1 procent in juli. Dat was het hoogste cijfer in vijf jaar. Door de inflatie, dat de inflatie nu lager uitvalt komt onder meer doordat benzine en kleding goedkoper zijn geworden. Vergeleken met andere Europese landen is de inflatie in Nederland nog altijd hoog. Het weer, het wordt snel zonnig vandaag, blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en landinwaarts 26 graden. Plaatselijk misschien zelfs 30 graden. Morgen ook nog warm en tot de avond droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4, hoofdvliet richting Vlaardingen... bij het knooppunt Ketelplein 3 kilometer. Op de A10 de ring zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en Amstel Business Park 7 kilometer. Zijn drie rijstroken dicht na een aanrijding, er blijft er maar eentje open. A12 daarna richting Utrecht tussen Rewijk en Woerden nog 10 kilometer... Dat is de nasleep van een aanrijding. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 6 kilometer. Bij Zoetermeer zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knopen Terbrechtseplein 3 kilometer. A44 Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Oesgees en af Oude Wetering 12 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Verkeer kan er alleen via de af- en de oprit Oude Wetering langs.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 above. Let me be